Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Concertgebouw in Amsterdam doet een dringend beroep op de stichting Ghanouka Concert... om een Israëlische voorzanger te vervangen bij een optreden. Het concert is gepland op 14 december. De reden van het verzoek is dat de zanger een belangrijke rol zou hebben in het Israëlische leger. Het Concertgebouw zegt met de stichting in gesprek te zijn om de voorzanger te vervangen... De concertzaal zegt wel achter de Joodse gemeenschap te staan... en ook achter de viering van Hanukkah, een Joods lichtfeest. De Amerikaanse immigratiedienst is een fabriek van Hyundai in de staat Georgia binnengevallen... en heeft er 475 medewerkers gearresteerd. Volgens de dienst hebben de meeste van hen de Zuid-Koreaanse nationaliteit. De Amerikaanse regering zegt dat ze niet de juiste werkvergunningen hadden... en volgens president Trump waren de arrestanten illegale vreemdelingen... Zuid-Korea heeft ambtenaren naar Georgia gestuurd om landgenoten steun te bieden. In Ede is vanavond een auto een bedrijfspand binnengereden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en werd instabiel. De brandweer heeft de constructie gestabiliseerd, meldt Omroep Gelderland. De bestuurder zou na het ongeluk op de vlucht zijn geslagen. Volgens de regionale omroep zochten agenten met politiehonden in de buurt naar de bestuurder... De lokale krant Ede Stad meldt dat later een man is aangehouden... en dat hij mogelijk de bestuurder was. Voetballer Frenkie de Jong mist zondag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Hij heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten... met lichte klachten die hij overhield aan de wedstrijd tegen Polen. Welke klachten de middenvelder heeft, zegt de KNVB niet. Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op voor de Jong. Het weer, het is helder, er staat weinig wind en lokaal is er kans op mist...